Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De leider van Al-Qaeda in Jemen heeft kritiek op IS geuit... wegens het uitroepen van een kalifaat in Syrië en Irak. Dat deed hij op Twitter. Ook heeft de Al-Qaeda-leider kritiek op de agressieve manier... waarop IS zijn invloedssfeer probeert uit te breiden. IS drijft volgens hem met die manier van doen... een wicht tussen de jihadistische groeperingen. Al-Qaeda in Jemen wordt door de Amerikanen beschouwd... als een van de gevaarlijkste terroristische groeperingen. Archeologen hebben in Den Haag een grote schat gevonden. In een Romeinse pot zaten meer dan 100 zilveren munten, armbanden en een mantelspeld. En ook zaten er glazen kraaltjes in die mogelijk vroeger een ketting hebben gevormd. De fonds werd gedaan op de plek waar wordt gewerkt aan de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ipenburg en de Haagse Centrumring, de Rotterdamse baan. Daar werden eerder al de resten van een woning uit de Romeinse tijd gevonden. Aisha, het meisje uit Maastricht dat woensdag werd gearresteerd toen ze terugkwam uit Syrië, blijft nog zeker drie dagen in hechtenis. Dat heeft de onderzoeksrechter bepaald. Het OM verdenkt het meisje van 19 ervan dat ze naar Syrië ging om daar deel te nemen aan de jihad. Haar moeder heeft haar teruggehaald naar Nederland. Volgens het OM is die moeder niet zelf in Syrië geweest, maar heeft ze haar dochter mogelijk opgewacht aan de Turks-Syrische grens. In Roermond heeft de nabestaande een stoel gegooid naar een rechter. Het is de vader van een meisje dat vorig jaar in Limburg werd doodgereden. Een Pool van 33 schepte toen op het trottoir drie mensen, het meisje van twee en haar opa en oma. Die overleden ook. De chauffeur werd veroordeeld tot 120 uur taakstraf. ouders van het kind waren daar woedend over. De vader is de rechtszaal uitgezet. Het weer, Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vannacht valt er in het westen en noorden mogelijk een spatje regen.